Brandsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu gaat op zoek naar meer coalitiepartners. Gisteravond maakte zijn Likud-partij bekend dat er een nieuwe regering is gevormd met vier andere partijen. Kort voor de deadline sloot de kleine religieuze partij Joods Huis zich nog aan bij de coalitie. Daardoor krijgt de regering van Netanyahu de kleinst mogelijke meerderheid in de Knesset. Netanyahu zegt daar tevreden mee te zijn, maar hoopt toch nog een bredere coalitie te kunnen vormen met meer draagvlak in het Israëlische parlement. De baas van de Deense veiligheidsdiensten, Jens Madsen, is opgestapt. Hij vertrok vlak voor het verschijnen van een kritisch rapport over de terreuraanslagen in februari. Een extremistische moslim schoot toen in Kopenhagen een man dood voor het centrum waar cartoonist Lars Vilks zou spreken. Later opende hij het vuur op een bewaker bij een synagoge. Hij werd door de politie doodgeschoten. In het rapport staat onder meer dat de politiediensten die dag niet snel genoeg hebben gereageerd. Bijna 200 organisaties ontslaan flexkrachten vanwege de invoering van de wet werk en zekerheid. Dat zegt vakbond CNV die daarvoor een speciaal meldpunt heeft. Op 1 juli gaat de nieuwe wet in. Flexwerkers krijgen dan recht op een ontslagvergoeding. ING kreeg recent nog veel kritiek omdat het bedrijf 275 flexwerkers ontslaat voor 1 juli. Volgens CNV was dat geen incident. De architect van station Rotterdam Centraal wil geen hogere toegangspoortjes. Dat meldt RTV Rijnmond. In Rotterdam springen veel mensen over de poortjes heen om zo het inchecken te ontlopen. De Tweede Kamer wil ze daarom verhogen. Volgens de architect maken verhoogde poortjes het station een stuk minder uitnodigend. Het weer vanuit het noordwesten trekken buien het land in. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 graden. Komende ochtend wisselend bewolkt en vooral in het zuiden en oosten nog een bui. In de loop van de dag wordt het in het noordwesten vrij zonnig en wordt het overal droog. Het wordt dan maximaal 16 graden.